Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een nieuw hoofdpijnmomentje voor het kabinet. Gisteravond werd bekend dat er de komende jaren tienduizenden asielzoekers meer naar Nederland komen dan eerder verwacht. Dat gaat waarschijnlijk niet alleen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel tot problemen leiden, zegt verslaggever Roel Bolsius. De IND kan door de personeelstekorten nauwelijks opschalen om tienduizenden extra asielverzoeken per jaar meer te kunnen behandelen. En dan is er ook nog een tekort aan bedden en woningen waar de mensen die dan eh, mogen blijven of een status krijgen eh, kunnen gaan leven. En dan moet er ook nog eh, geregeld worden dat als er kinderen meekomen dat ze naar school kunnen. Dus het is niet alleen bij het aanmeldcentrum probleem, maar het is in de hele keten gaan deze grotere aantallen tot problemen leiden. De asielinstroom werd de afgelopen jaren elke keer te laag ingeschat. Daardoor kregen instanties die voor de opvang moesten zorgen steeds te weinig geld. Zwangere vrouwen hebben meer kans op problemen tijdens de zwangerschap... als ze binnen drie maanden na het stoppen met de pil zwanger worden. Onderzoekers uit Nijmegen bekeken ruim 7000 zwangerschappen. Bij zo'n 1000 vrouwen die binnen drie maanden na het stoppen van de pil zwanger werden... ontstonden er vaker complicaties, zoals zwangerschapsvergiftiging in Helmond is een huis overvallen. De daders zouden de bewoners hebben bedreigd. Na een tijdje gingen ze er weer vandoor. Of ze iets hebben meegenomen, dat weten we niet. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie heeft nog niemand opgepakt en doet onderzoek bij de woning. Platenlabels proberen uit te vogelen hoe ze iets kunnen doen tegen muziek... die is gemaakt door kunstmatige intelligentie. Het FD schrijft daarover. Een voorbeeld, een stem van de Engelse zangeres Mae Stevens... is met software veranderd in die van Harry Styles... terwijl hij nooit een toon van het nummer heeft gezongen. Eerst het origineel. If we ever broke up, it would be sad. Think about everything I thought we had if we ever broke up. Ja, en dan de versie die door AI is gemaakt. If we ever broke up, it would be sad. Think about everything I thought we had if we ever broke up. Universal Music vraagt nu aan streamingdiensten als Spotify en Apple Music om dit soort software geen toegang te geven tot hun database. En het weer nog, een wisselvallige ochtend met opklaringen... maar ook veel wolken en af en toe regen. Vanmiddag is het vaker droog en is er vanuit het westen ook meer zon. Het wordt vandaag een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A7 van Den Oever naar Zaanstad... tussen Wochnum en Purmerend, 10 kilometer met een kwartier vertraging. A8 Zaanstad Amsterdam tussen Assen-Delft en Knoop en Koenplein 8 kilometer... met daar drie kwartier vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoop en en Beverwijk 11 kilometer... met een kwartier oponthoud. En op de A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Eemnes 7 kilometer... met daar een kwartier vertraging. Ten slotte de N247 Hoorn richting Amsterdam tussen Volendam Rotterdam en Broek in Waterland 6 kilometer en daar is het oponthoud een kwartier.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 In Marseille hebben bergingswerkers de laatste twee lichamen onder het puin gehaald van een ingestort gebouw. Het pand stortte in het weekend in na een explosie. Er vielen acht doden. Vanuit Frans-Guyana wordt vandaag een sonde gelanceerd... die gaat kijken of er leven mogelijk is op een van de manen van Jupiter. Het is een primeur voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA... want het is voor het eerst dat de ESA zelfstandig voorbij Mars gaat. Het weer, het trekken buien over het land, af en toe zon... vanmiddag op de meeste plaatsen droog, veel wind en ongeveer 13 graden.